Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De brandweer van Heer Hugo Waard heeft de twee appartementen die gisteravond zijn uitgebrand nog niet kunnen doorzoeken. Vanwege instortingsgevaar is dat te gevaarlijk. Eerst moeten ze worden gestut. Daarvoor wordt onder meer een kraan ingezet. Mogelijk liggen er nog slachtoffers in de appartementen. Gisteravond was er een explosie die een deel van de gevel eruit blies, gevolgd door brand. Vijf mensen raakten licht gewond. De politie van Heer Hugo Waard heeft enkele verdachten aangehouden. De bewoners van het appartementencomplex moeten de nacht elders doorbrengen... en kunnen ook de komende dag niet naar huis. De Floriade heeft de gemeente Almere nog meer geld gekost dan gedacht. De tuinbouwtentoonstelling van 2022 kostte de gemeente 128,9 miljoen euro. Zo'n 25 miljoen meer dan het college eerder had gezegd. Dat concludeert de enquêtecommissie die het debacle heeft onderzocht. Volgens de commissie moeten ook de kosten worden meegeteld voor de ontwikkeling van een woonwijk op het Floriade-terrein. Voor het evenement was oorspronkelijk 10 miljoen euro begroot. Dat werd dus bijna 13 keer zoveel. De enquêtecommissie oordeelt dat het college de gemeenteraad geregeld onvoldoende heeft geïnformeerd... en ook dat de raad niet kritisch genoeg is geweest. In de voetbalwereld wordt met droefheid gereageerd op het overlijden van Leo Beenhakker. De voormalig coach, bijgenaamd Don Leo, overleed de afgelopen dag op 82-jarige leeftijd. Collega Guus Hiddink zegt dat Beenhakker geen groot voetballer was, maar wel een groot leider. Journalist Kees Jansma looft zijn humor en flexibiliteit... waardoor hij met uiteenlopende mensen en ploegen overweg kon. Huidig bondscoach Ronald Koeman noemt Beenhakker een coach met ongeëvenaarde passie en visie.